uur. Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet stemt in met de asielwetten van minister Faber. Vanmiddag werd er een besluit over genomen in de ministerraad. Je hoort politiek verslaggever Ewout Kiviet. Opmerkelijk is wel dat deze wetten vrijwel onaangepast door de ministerraad zijn gegaan. Eh, terwijl de Raad van State toch forse kritiek had op de uitvoerbaarheid van deze wetten. Eh, het gaat onder meer veel meer rechtszaken opleveren. Nou, daarvoor komt waarschijnlijk wel extra geld voor de IND voor de uitvoering. En daarnaast moet nog gezegd worden dat deze wetten er nog niet zomaar zijn. Want in de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid. Dus het kan alsnog zo zijn dat ze daar worden aangepast. Wanneer de Tweede en Eerste Kamer naar de wetten gaan kijken is nog niet bekend. De bom bij het treinstation Gare du Nord in Parijs is onschadelijk gemaakt. Vannacht werd er tijdens werkzaamheden bij het station een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. En daardoor reden er de hele dag geen treinen van en naar het grootste treinstation van Frankrijk. Ook de Eurostar vanuit Nederland reed niet. Treinverkeer wordt rond deze tijd weer opgestart. Het kabinet wil dat gevangenen met een lage straf eerder worden vrijgelaten. De ministerraad stemde vanmiddag in met het plan van PVV-staatssecretaris Conradi. Die wil op deze manier het cellentekort aanpakken. De PVV zelf is tegen het plan en ook de VVD ziet het niet zitten. Maar de ministerraad gaat er wel in mee. De staatssecretaris moet nu in de Tweede Kamer op zoek naar een meerderheid. En van oorlog tot noodpakketten in huis halen. Extra geld voor defensie, inzet van militairen en kernwapens. De afgelopen week kwam er een stortvloed aan nieuws over ons heen. En dat doet iets met mensen. Ook op bijvoorbeeld mbo-scholen zijn jongeren ermee bezig, merkt de verslaggever Mark Robin Visser. Over dat, Zelensky eh, of zo? Zelensky? Hij werd niet echt gewaardeerd door Trump. Hij loopt in een legeruniform. Begrijp jij alle gebeurtenissen? Nee, het, eh, er gebeurt veel in een hele korte tijd. Het is moeilijk om bij te blijven. Ik zit meer op eh, TikTok en zo. Nou, nee. Nee? Nou, ik denk op een gegeven moment moeten wij misschien wel gaan vechten als, eh, als studenten. Zou jij gaan vechten? Ja, zeker. Ja, ik ben trots op mijn land, dus ja, dan zeker vechten. Sommige deskundigen geven als advies om minder vaak het nieuws op socials te checken als je er naar van wordt. Het weer, het is nu nog even zonnig, 13 tot 17 graden. Vanavond koelt het dan weer flink af, wordt het 1 tot 5 graden. En dit weekend is het ook nog volop lente hoor. Veel zon en warm voor de tijd van het jaar. Morgen wordt het zelfs 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog een paar korte files.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 De PVV blijft tegen het plan van de eigen staatssecretaris Koen Radi... om gevangenen eerder vrij te laten. Ook coalitiepartij VVD is tegen. Vanmiddag stemde de ministerraad in met het plan... dat een oplossing moet bieden voor het cellentekort. tekort. President Trump dreigt met nieuwe strafmaatregelen om Rusland te dwingen tot een akkoord met Oekraïne. Op zijn sociale medium Truth Social schrijft Trump over maatregelen tegen onder meer Russische banken en andere sectoren. Bij een Israëlische droneaanval in Gaza-stad zijn twee Palestijnen gedood, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. De aanval trof een groep mensen. Dan het weer, helder en droog vanavond. Vannacht kans op mist bij 1 tot 5 graden ritme van Zandvoort. ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise.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 Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, ah. hasta que nos Chacalac, chacalac, Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Un chacalac, como chacalac. Oh, Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi pum chacalac Con esa miradita que no mata a nadie.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 here but. send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. dress and on the stage you know they just don't care.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and tango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.